Misschien was ik ook al die tijd te goed gelovig, want hoewel ik het niet had uitgesloten dat we hier zouden belanden, hoopte ik toch echt anders. Ik dacht dat het menens was werken vanuit de inhoud. Ze deelde tijdens de lezing sneren uit naar Rutte, al noemde ze zijn naam niet. Morgen debatteert de Tweede Kamer over hoe het nu verder moet met de vastgelopen formatie. Ook Italië gaat vanaf deze maand kwetsbare mensen een derde coronaprik geven. Eerder begonnen onder meer Israël, Canada en de VS hier al mee. De landen zijn begonnen met een derde prik omdat de effectiviteit van de tweede dosis afneemt. Mogelijk komt dit door de Delta-variant. Het Europees Geneesmiddelenbureau gaat trouwens kijken of een derde prik met het Pfizer-vaccin nuttig kan zijn. Uitsupporters zijn vanaf volgende week welkom bij de wedstrijden in de drie Europese clubtoernooien, zoals bij de Champions League, heeft de UEFA besloten. Vanwege corona mochten fans lange tijd niet bij uitwedstrijden van hun club kijken. Wie met zijn club mee wil reizen, moet nog wel rekening houden met de coronaregels die gelden in het land waar gespeeld wordt. En meisjes van groep 7 en 8 van een basisschool uit Zuidlaren in Drenthe liepen vanavond een bijzondere wandeltocht. Ze willen hiermee geld ophalen voor meisjes in Afghanistan. Ze moeten eigenlijk in angst leven omdat de Taliban de macht heeft overgenomen in hun land. En ze kunnen daardoor eigenlijk ook niet naar school. Door de Taliban mogen zij nu helemaal niet meer naar school. Omdat ze, ze zeggen dat meisjes, niet, dat meisjes daar geen recht op hebben. De tocht begon in Zuid-Laren en eindigde in Groningen. Onderweg hoopten ze op veel steun, ook van een bekende oud-voetballer die langs de route woont. Arjen Robben, want eh, we hebben hem een eh, brief gestuurd eh, om te vragen of hij misschien een glaasje limonade voor ons wil klaarmaken als we daar langskomen. Maar we hebben nog geen antwoord, dus- maar we hopen het wel. Ja, het is niet duidelijk of Arjen Robben daadwerkelijk de limonade heeft klaargezet voor de dames. De meisjes hebben met hun actie meer dan 8000 euro opgehaald voor Stichting Vluchteling.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 He was sitting behind us down at the Say Pentateuch, and whatever it is that he's got. was just a young boy living in the hub city. Eastside Compton G. Back in the days when Ice Cube and Easy had everybody yelling out, "Boy, you can't with me." Remember Ice T at the power.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 Take a look around. We got the whole world locked down. No, no, no, don't stop. It won't stop. Can't stop. The ride or die. That's why I put it down for the west side. Oh, no. We were still in 40s out the liquor store.